Levi van Eck met het NOS-journaal. Restanten van de 30 meter lange Chinese raket... die eind vorige maand werd gelanceerd... zijn terechtgekomen in de Indische Oceaan. Dat melden Chinese staatsmedia. De brokstukken zouden ten zuidwesten van India en Sri Lanka terecht zijn gekomen. Het grootste deel van de raket zou vannacht zijn verbrand... bij het binnengaan van de dampkring. Het was bekend dat de brokstukken dit weekend op aarde terecht zouden komen... maar niemand wist waar... Meerdere ruimtedeskundigen noemden het handelen van China onverantwoord. De verdachte geur die door inwoners van Lelystad werd geroken... en waardoor 16 straten werden ontruimd... blijkt afkomstig van een benzineachtige stof in het riool. Dat is duidelijk geworden na onderzoek van het RIVM. De brandweer gaat het riool nu leegpompen en doorspoelen. Uit voorzorg werd gisteravond de wijk Punter afgesloten... en moesten zo'n 500 bewoners hun huis verlaten... Voor de ongeveer 25 mensen die niet bij vrienden of familie terecht konden... is een hotel in Lelystad geregeld. Suriname gaat donderdag opnieuw in een volledige lockdown... vanwege het hoge percentage positieve coronatesten. Op die dag is een nationale feestdag vanwege het einde van de ramadan. De minister van Volksgezondheid wil zo voorkomen dat er dan massale bijeenkomsten zijn. Ook op andere nationale feestdagen zal het land op slot gaan... Eerder werd al besloten dat Surinamers ook vandaag op moederdag thuis moeten blijven. In Brussel bleven nog veel mensen op straat hangen na het sluiten van de terrassen. Die mochten in België voor het eerst weer open tot 10 uur s avonds. Maar rond half 1 waren er nog zeker duizend mensen bij elkaar op een plein... meldt een verslaggever van Omroep VRT. Ze hielden daarbij geen afstand. Belgische media melden dat het ook in andere steden druk was na het sluiten van de terrassen. Het weer. Vanochtend vallen vooral in het westen enkele onweersbuien. In de middag blijft het zo goed als droog en wordt het 24 tot 27 graden. S'avonds neemt de kans op onweersbuien weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland door de wegwerkzaamheden. Zo is de A4 van Amsterdam naar Den Haag helemaal dicht tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. En voor die afsluiting heb je enkele minuten oponthoud. onthoud. Daardoor is het ook extra druk op de A44 richting Den Haag. Veel mensen rijden om via die route. Maar daar heb je inmiddels drie kwartier vertraging tussen Kaagdorp en Oegstgeest. Er is ook nog eens een ongeluk gebeurd.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 You're toxic. Beautiful. belong. yes I am send subliminal all damn night. I can't see you see me, girl. And you know, say so you're in my visual. I give me the most energy if you get physical. Why you want me?